Renske van der Zallen met het NOS-journaal. Heracles Almelo heeft voetballer Ray Vloed per direct geschorst. Het bestuur kreeg nieuwe informatie over het dodelijke ongeluk... dat Vloed in november vorig jaar veroorzaakte... en ziet geen andere optie dan hem te schorsen. Vloed zou mogelijk veel te hard hebben gereden... en zat met te veel drank op achter het stuur. De voetballer zei afgelopen maanden tegen de club dat het niet zo was. Bij het ongeluk kwam een jongen van vier om het leven. Het comité Nederlandse Ereschulden, dat opkomt voor slachtoffers van Nederlands kolonialisme... heeft aangifte gedaan tegen het Rijksmuseum in Amsterdam... wegens discriminatie en groepsbelediging. Aanleiding is het gebruik van de term Bersiap in de tentoonstelling Revolutie... over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Volgens de stichting is deze term racistisch en stigmatiserend. Behalve tegen het museum zelf is er ook aangifte gedaan tegen de museumdirecteur en een curator. De man die als eerste bij de politie uitgebreide verklaringen heeft afgelegd over Ridouan Taghi is in Spanje vermoord. Dat schrijven het Parool en de Telegraaf. Het lichaam van Ebrahim B. werd gevonden in een uitgebrande auto bij Cadiz. Hij zou door het hoofd zijn geschoten. B sprak in 2015 met de landelijke recherche over Taghi. Zijn verklaringen speelden een sleutelrol in de strafzaak rond liquidaties... die volgens het OM zouden zijn opgezet door onder andere Taghi. De Telegraaf schrijft dat B. eind vorig jaar gehoord zou worden in het morengo proces maar dat dat niet duidelijk is of dat verhoor is doorgegaan. In Hogeveen is vanavond een fakkeltocht gehouden... volgens RTV Drenthe tegen het huidige coronabeleid... en de tweedeling in de maatschappij tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Aan de tocht deden ongeveer 600 mensen mee. De gemeente had toestemming gegeven voor het protest. Het weer, vooral in het oosten, regent of motregent het van tijd tot tijd.